De vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben vandaag overlegd over de nieuwe CAO e voor gemeenteambtenaren. We kwamen niet tot een akkoord. Het overleg gaat volgende week verder. De vakbonden staken voor een loonstijging van 1,5 procent. De werkgevers zijn tot nu toe alleen bereid tot een eenmalige uitkering van 1 procent.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 dat in het Prado in Madrid hangt. Rafael schilderde het portretje rond 1500. Een kunstkenner zag het in de opslag van het museum... waar het opviel door de grote, dure lijst. Volgens de kenner wist de lijstenmaker destijds kennelijk wel... dat het een echte Rafael was. Het Openbaar Ministerie in Almelo heeft tegen Twente-voetballer Theo Jansen een werkstraf van 120 uur geëist. Jansen veroorzaakte in januari onder invloed van alcohol een ernstig verkeersongeluk. Een medepassagier raakte daarbij zwaar gewond en lag een tijd in coma. Jansen had vier keer zoveel gedronken als is toegestaan. De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek begonnen tegen Ajax-speler Jan Vertongen. Tijdens de huldiging gisteren, na het winnen van de bekerfinale tegen Feyenoord, maakte hij Feyenoorders uit voor kakkerlakken. Vertongen heeft er spijt van. Hij is door het Ajax-bestuur al op de vingers getikt. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Dat geldt ook voor morgen. Alleen schijnt het in het zuiden af en toe de zon.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 Uitgezonden vanuit de bar van Hotel Hoogland. Stardust heet het openingsnummer. Gespeeld door trompetist Clifford Brown. Bijgestaan door pianist Richie Powell. Met wie Brown dodelijk zou verongelukken. En verder met onder andere Max Roach op de drums en een strijkje. Een opname 1955, een jaar voor dat dodelijke ongeluk. Een zwaar beladen nummer dus eigenlijk. Ja, mag je wel zeggen, Ronde de Wit Winter, <laughs> mede-presentator van CFM Jazz, die even langskwam. Precies. Ja, wat kom je doen? Nou, ik, ik, ik eh, kijk, ik, het is een beetje een, een trend tegenwoordig dat eh, iedereen heeft eh, zeg maar de mond vol over Michael Bublé en, en, en allemaal dat soort gasten. En ik vind eigenlijk dat, dat we één hele grote jazzzanger uit het verleden dat, dat we daar eigenlijk eh, heel vaak aan voorbij gaan. En dan heb ik het eh, over mee, Melter mee waarvan ik denk dat het het grootste improvisatietalent is geweest wat deze wereld ooit heeft gekend, zeg maar, na de oorlog, na de, na de Tweede Wereldoorlog. En eh, ja, daarom heb ik daar maar een stuk van meegenomen, Tom. Dat is mooi. En, en, dat, en stuk, dat is dan A Fine Romance. En daarin hoor je ook eigenlijk wat, wat, wat deze man allemaal kan. En, en hoe elastisch zijn stem is en wat een, wat een fantastische improvisator het is. Was trouwens ook een, eh, een hele goede drummer, weet je dat? Ja. En componist. Componist, dat, dat wist ik niet. Hij heeft boeken geschreven. Gelukkig weet jij dat eh, allemaal. Het was een, eh, echt een, er <laughs> was een vreselijk bescheiden man. Ja, en die heeft, zoals wij zeg maar. Ja, ja, ongeveer. En hij heeft eigenlijk ook in Amerika nooit echt de kans. Hij had de pech dat hij eh, in dezelfde periode als Frank Sinatra zat. Precies. En Frank Sinatra ja, bemoeide zich natuurlijk ook met een heleboel andere zaken zeg maar, dan het reguliere gedoe. Ja. En je hebt kans dat, eh, dat, dat de ster Sinatra zeg maar, daar ook wel afhankelijk van was. En de grote ster mede daardoor is geworden. Hè? Laten we maar niet helemaal uitspreken. Maar Meltermee heeft het in ieder geval wel op eigen kracht gedaan. ja. ongetwijfeld. Ja. Nou, we gaan we even genieten van Milton May. Precies.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 A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid I haven't got a chance. This is a fine romance. a fine romance with no kisses, a fine romance. My friend, this is true love should have the thrills that a healthy crime has. We don't have half the thrills that the march of time has. A fine my good woman, my strong, aged in the wood woman. You never give the orchids I send a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance. heel mooi Melter mee met Fine Romance. Ja, het is van een cd waar eigenlijk alleen maar mooie nummers op staan. En natuurlijk ook even niet vergeten wat een fantastische arrangementen met het Marty Page Ted Orchestra. Tom. Nou, eh, ik heb al met Hans Sandberg de afspraak om meer Eleven Gerald te draaien. Ja. Ik ga met jou het afspraak maken. We gaan ook meer Melton meedraaien. Nou, dat is een mm. uitstekend idee. Oké. Ja. Ik heb een, een, een hele rare combinatie gevonden. Louis Armstrong, niet op de trompet, maar met zijn stembanden. En Dave Brubeck op de piano gaan samen een mooi nummer spelen. Een nummer geschreven door Dave Brubeck zelf, de Summer Song. is like a summer day. Silent cause there's just too much to say. Still and warm and peaceful, even clouds that may drift by can't disturb our summer sky. I take summer that's my time of year. Winter's shadows seems to disappear. Gay is warm this season. That's the reason I can say that I love a summer day. I yeah, left from the swimming hole. Kids are fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? Love to me it's like a summer day. If it ends, the memories will stay still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer song I hear laughter from the swimming hole. Kids are fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer? like a summer's day if it ends the memories will stay still and warm and peaceful now the days are getting long. I can sing my summer song. Thank you. was een van de vele sublieme bossa nova's van Antonio Carlos Jobim, Desafinado. Nu is niet eh, gespeeld door die gebruikelijke bekende jazzmuzikanten, maar door de bossa nova big band van een Braziliaanse gitarist, pianist en bandleider Oscar Castro Neves. Je zal toch maar zo heten, Tom? Ja, hè? prachtig. ja. om een beetje in de sfeer te blijven uh, is hier de Braziliaanse zangeres Ana Karam kon ook mooi, ze kan ook mooi gitaar spelen en fluiten. Fluiten bedoel ik. Eh, ken jij haar? Nee, nee, nee, nee, nee, Het is eh, een, een, ja, een vriendinnetje. Van Obim Van Obim toen hij nog bij ons was. Ja. Dat zou nu een beetje eng, eng worden. Precies. Ze is een bossa nova vertolkster die soms in de jazz wat uh, ronddwarrelt. Maar hier is hij onvervals Braziliaans met de samba door Aviao. que essa vida agitada não serve pra nada. Andar por aí, barimbar, barimbar, dizem até que ando rindo demais e que conta anedotas demais. Que não largo o cigarro, dirijo meu carro, correndo, chegando em qualquer lugar. Ninguém sabe que isso acontece porque vou passar minha vida esquecendo você a razão. Porque vivo existe as bandas é porque ando triste, ando triste demais. É por isso que eu falo demais. E é por isso que eu bebo demais. A razão por que vivo essa vida agitada demais é porque meu amor por você é imenso. O meu amor por você é tão grande. O meu amor por você é enorme demais. Dat was de Royal Garden Blues. In 1919 gecomponeerd door Clarence en Spencer Williams. En door de Original Dixieland Band populair gemaakt. Maar het nummer hoort thuis in de oude jazz. Maar werd hier gespeeld door het combo van gitarist Herb Ellis. En erin zaten onder andere de trompetisten Roy Eldridge en Dizzy Gillespie, de tenorspelers Stan Getz en Coleman Hawkins en Oscar Peterson op de piano. Een opname uit 1958. Wat vond je ervan? De top. De absolute top. Mooi. <laughs> Ja. Duke Ellington was erg kieskeurig op het gebied van zangers en zangeressen. Dus als je bij zijn band mocht zingen, dan had je heel wat in je mars. En die eer werd in 1973 in Zweden gegund aan de Zweedse jazzzangeres en actrice Alice Babs. Geboren in 1924 en op 16-jarige leeftijd debuterend op het toneel. Haar eerste plaatopnamen dateren uit 1939 en daar volgden er nog ruim 800. Luister naar Alice Babs en de Duke Ellington Band in Checkered Head. was People. Gespeeld door die mooie Vlugelhorn speelde Art Farmer en zijn combo. Dizzy Gillespie bracht niet alleen mooie trompetklanken voort, maar ook een dochter, Jeannie. En die is ook de weg van de muziek opgegaan. Ze werd in 1958 geboren en is eigenlijk blijven hangen op de grens van jazz en pop. En als zangeres treedt zij op onder de naam van haar moeder, de songwriter Connie Bryson. Luister naar Jeannie Bryson in What Can a Miracle Do? to say Your daddy is rich, your mama's good looking. was good looking. Hush, little baby, don't you cry. One of these mornings. Summertime uit de opera Porgy and Bess. Fantastische versie. Hoe vaak zullen we dat niet hebben gehoord al. Hè? Ja. Maar eh, dit was wel een hele maar mooie. Maar dit is heel, heel mooi. Ja. al die dissonanten. zitten zit fantastisch dicht tegen elkaar allemaal. Hè? Ja. Gezongen door Helen Merrill. En eh, begeleid door de big band van de toch wel wat excentrieke Jill Evans. Ja. Er bestaan eh, ontzettend veel mooie saxblazers maar eentje die er toch bij mij een beetje bovenuit steekt is toch altijd Benny Golson. Benny Golson is ook een man die zulke eh, mooie jazzthema's uh, heeft gecomponeerd. Zoals The Blues Mars, Whisper Not, Alone Came Betty, I Remember Clifford. Hij wordt werd geboren in 1929, maar hij is nog steeds actief. En ter herinnering aan die andere mooie blazer Don Byers schreef Golson het nummer In Memory of done. Thank you. Dit was vrijdagavond live vanuit Hotel Hoogland. Samenstelling en presentatie Ronde de Witwinter en Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman. Zij zijn, Tot aan het nieuws eh, nog een stukje van Sophisticated Lady. Gespeeld door de tenorsaxofonist uh, sorry, Johnny Griffin. Met het eh, trio van de pianist Tommy Flanagan.